van Kamp met het NOS Journaal. De Britse prins Andrew heeft zijn dagvaarding ontvangen in de misbruikzaak tegen hem. Dat zeggen de advocaten van Virginia Jeffrey, de vrouw die verklaart dat ze is misbruikt door de prins toen ze 17 was. Dat zou zijn gebeurd op aandringen van zakenman Jeffrey Epstein... op wiens landgoed in New York het misbruik zou hebben plaatsgevonden. Andrew was destijds bevriend met Epstein. Zelf ontkent de 61-jarige prins schuldig te zijn aan het misbruik. De Israëlische politie heeft twee van de Palestijnse militanten opgepakt... die begin deze week ontsnapten uit de gevangenis. Ze werden aangehouden in de buurt van de Noord-Israëlische stad Nazareth. De twee ontsnapten in de nacht van zondag op maandag... samen met vier anderen uit hun gevangenis... vlak bij de grens met de westelijke Jordaanoever. Ze hadden een tunnel gegraven onder een gootsteen in hun cel. De ontsnapping uit een van de best beveiligde gevangenissen van het land... bracht de Israëlische autoriteiten ernstig in verlegenheid. Vier van de zes zaten levenslange gevangenisstraffen uit... voor aanslagen op Israëliërs. Op openbare scholen in Los Angeles moeten alle leerlingen vanaf 12 jaar zich laten vaccineren. Alleen dan mogen ze begin volgend jaar nog fysiek lessen volgen. De maatregel betreft ruim 630.000 leerlingen. Los Angeles is de eerste stad in de VS waar zulke strenge vaccinatieregels worden ingevoerd. Het ministerie van Volksgezondheid stuurt samen met het ministerie van Buitenlandse Zaken... een half miljoen Janssen-vaccins naar Indonesië. Daarmee zijn mensen naar één beschermd. Demissionair minister De Jonge zegt dat op Twitter. En ook dat we hiervoor al ruim 650.000 doses AstraZeneca hadden gedoneerd. Daniel Medvedev heeft zich geplaatst voor de finale van de US Open. In drie sets zette de nummer 2 van de wereld, de Canadees Felix Auger-Aliassime, opzij. Medvedev heeft zich met de overwinning geplaatst voor zijn derde Grand Slam finale. Op dit moment spelen Alexander Zverev en Novak Djokovic tegen elkaar. De winnaar van dat duel staat in de finale tegen Medvedev. Het weer, de buien trekken weg. De temperatuur ligt vannacht rond de, eh, rond de 15 graden. Later vandaag veel bewolking met af en toe wat buien.